waarbij meer democratie werd geëist. De betogingen van vandaag zijn onderdeel van wereldwijde protesten tegen China. Het dodental van de zware aardbeving afgelopen donderdag op de Molukken is opgelopen tot 30, meldt de Indonesische rampenbestrijdingsdienst. Er zijn meer dan 150 gewonden. In de hoofdstad Ambon stortte een ziekenhuis en duizenden huizen in. De gouverneur van de regio riep daarna de noodtoestand uit. Bij de presidentsverkiezingen van gisteren in Afghanistan... zijn maar 2 miljoen mensen opkomen dagen. Dat zegt een functionaris van de Afghaanse kiescommissie... tegen persbureau Reuters. Voor de verkiezingen hadden zich bijna vijf keer zoveel mensen geregistreerd. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. De dijk Enkhuizen-Lelystad in de N307 is nog altijd in beide richtingen dicht. Er staat veel water op de weg.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 internet. www.zfmzandvoort.nl i not bad. get mad. I guess I'm pretty glad that you're alone. You said she's scared of me? I mean, I don't see what she sees, but maybe it's cause I'm wearing your cologne. Give me a cool Corona.